Mariette Krol met het NOS Journaal. Turkije hebben bij een vredesoverleg afgesproken dat er vier veilige zones komen in Syrië. Het gaat om belangrijke en dichtbevolkte gebieden in Idlib, Aleppo, Latakia en Homs. In de veilige zones zouden geen wapens meer gebruikt mogen worden en ook geen gevechtsvliegtuigen meer mogen komen. De afspraken zijn gemaakt bij overleg in Kazachstan en gaan zaterdag in. Een asielzoeker uit Eritrea heeft een celstraf van 12 jaar gekregen voor poging tot doodslag en het verkrachten van een meisje van 17 uit Kampen. Hij heeft geprobeerd haar te wurgen en te verdrinken. Het OM had 11 jaar geëist. De straf is hoger vanwege het geweld dat de man gebruikte. Informateur Schippers is tevreden over de resultaten die de onderhandelaars in Den Haag boeken. De besprekingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn uitermate concreet, zei ze. Deze week zijn de belastingen en de overheidsfinanciën besproken. Volgende week staan er veel onderwerpen op de agenda en zullen er meters moeten worden gemaakt, zegt Schippers. De man die is opgepakt voor de gevaarlijke lekkage vanochtend in het IJsseland ziekenhuis in Capelle aan de IJssel werkte daar als uitzendkracht. Hij vervoerde een besmettingsmiddel en toen dat vat waarin het zat lek raakte, sloeg hij waarschijnlijk op de vlucht zonder iets te melden. Twee mensen die de stof inademden liggen op de intensive care de grootste Chinese webshop AliExpress gaat zijn pakketjes in Nederland laten bezorgen door PostNL. Klanten krijgen hun bestellingen daardoor veel sneller thuis. Binnen vijf tot zeven dagen in plaats van na zeker twee weken. Nederlanders bestellen steeds vaker spullen van Chinese webshops. Vorig jaar voor 190 miljoen euro. Nadeel is wel de langere bezorgdheid en de kans op een naheffing van de douane.